Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een man opgepakt voor speakers met babygeluid in vuilcontainers. De brandweer in Zoetermeer vond vrijdag een speaker met babygeluid in een afvalbak. En gisteren was het opnieuw raak. Dus het was een speakertje, dank u wel. Ook in Rozenburg, in de buurt van Rotterdam, werd een luidspreker gevonden die op afstand werd bestuurd. Buurtbewoners dachten dat er een baby in de container lag en belden de politie. Er is inmiddels dus een man uit Zoetermeer opgepakt. De politie weet nog niet waarom hij de speakers in de container heeft gelegd. Rond deze tijd schiet Max Verstappen uit de startblokken bij de Grand Prix Turkije. Vanaf de tweede plek. Je hoort commentator Louis Dekker. De zon moet echt heel hard gaan schijnen in Turkije wil die baan nog droog worden. Het is op dit moment niet kletsnat. Maar ik zie de baan niet heel erg droog worden voor twee uur. En dat betekent eh, dat er nog spektakel in de eerste ronde kan komen. Want het is gewoon, nou, laat ik het dan als weerman omschrijven, als miserig. Lewis Hamilton, de grote concurrent van Max Verstappen, start trouwens vanaf plek 11. Hij kreeg een straf voor een motorwissel. In Rotterdam zijn vier mensen uit een brandend huis gered. Een van de bewoners hing uit het raam en drie mensen stonden op het dak. De vier zijn met een hoogwerker naar beneden gehaald en voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. En een Amerikaans jongetje van drie dat vermist raakte omdat hij achter een hond aanliep, is na drie dagen gezond teruggevonden. De peuter volgde de hond van de buurman het bos in en even later kwam de hond terug, maar het jongetje niet.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 FM Zandvoort. 106.9 FM.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 so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.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 can't be together Because, because we come from different sides You, you are 너의 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 하루 따라 이긴 밤을 수놓 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby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 manter. tutto ciò che trovo io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 你藏得好。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 let's go. I'd run away with you. Yeah, I'd go anywhere. la Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour abaiser elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.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 we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can tear it up. Feel the love around when the sun comes down. dream. No fussing, no fighting. Me love light keep shining all of the way. Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you